Uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. PvdA-corrivé Felix Rottenberg serveert Diederik Samson af als partijleider. In een interview in Vrij Nederland zegt Rottenberg dat hij vindt dat Lodewijk Asscher... de waarde van de PvdA overtuigender kan uitdragen dan Samson. Hij noemt Samson de bedrijfsleider van het kabinet... Rottenberg is voorzitter van de commissie die de kandidatenlijst voor de Kamerverkiezingen van 2017 gaat samenstellen. Hij zegt dat mannen als Samsom en Dijsselbloem zich aan dit kabinet hebben gecommitteerd. Ze geloven nog steeds dat de PvdA het op deze manier redt. Dat is niet zo, volgens Rottenberg. Het tv-programma RTL Late Night heeft in een speciale uitzending over vluchtelingen tot nu toe 225.000 euro opgehaald voor het Rode Kruis en andere organisaties. Het geld is bedoeld voor noodhulp aan vluchtelingen. Via Giro 6868 konden mensen geld doneren. was een callcenter ingericht en bekende Nederlanders benadrukten in de uitzending het belang van donaties. In Den Haag is een baby te vondeling gelegd. Het meisje werd gevonden bij een huis. Aan het begin van de nacht werd bij de bewoners aangeklopt. Toen ze de deur opendeden vonden ze in de tuin een baby die in doeken was gewikkeld. Zo meldt Omroep West. De vondeling is naar het Juliana Kinderziekenhuis in Den Haag gebracht. daar wordt ze onderzocht. De Zuid-Afrikaanse tennisser Kevin Anderson heeft voor een verrassing gezorgd op de US Open door Andy Murray te verslaan. Anderson won van de als derde geplaatste schot in vier sets. In de kwartfinale ontmoet hij de Zwitser Stan Wawrinka. Bij de vrouwen plaatste Simona Halep zich met moeite voor de kwartfinales. De Roemeense was te sterk voor de Duitse Sabine Litschika. En ook Petra Kvitova bereikte de kwartfinales door te winnen van de Britse Johanna Konta. Kvitova speelt in de kwartfinales tegen de Italiaanse Flavia Pennetta. Het weer, eerst nog kans op een bui. Vanmiddag vanuit het noorden steeds vaker de zon. Dan wordt het vrijwel overal droog. Het wordt 16 tot 18 graden. De komende dagen steeds vaker zon. En de middagtemperatuur die oploopt naar 20 graden op donderdag. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB.